cry Just last week, I bench pressed 415. Tiger Woods is a real good friend. He calls now and then to ask if I can help him with his swing. about my girlfriend, my supermodel girlfriend. So I tell a few tall tales. I can even fool myself. I've got myself believing most everything I'm saying. It's my life. Let me live it. First round draft choice of the Dallas Cowboys down, cause I don't work the weekends. Graduated top of my class.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel is niet van plan om in een coalitie met de liberale FDP... veel af te wijken van de lijn van haar vorige kabinet... Na afloop van een verkennend gesprek met FDP-leider Westerwelle zei dat ze niet zal wijken voor druk om radicale hervormingen door te voeren. Haar CDU en de FDP lijken het over veel dingen eens, maar er is ook nog een aantal meningsverschillen. Zo willen de liberalen het stelsel voor sociale zekerheid grondig hervormen en willen ze de belastingen veel meer verlagen. Het Sint-Nicolaasgenootschap en de Nederlandse Vereniging voor Autisme willen dat de NPS op 6 december verslag doet van het vertrek van Sinterklaas. Ze stellen zich achter de actie Weg met Sinterklaas, die is opgezet door een moeder van autistische kinderen. Volgens de autistenvereniging blijven veel kinderen na 5 december angstig en onrustig, omdat ze denken dat Sinterklaas nog in het land is. Het Sint-Nicolaasgenootschap wijst er verder op dat oorspronkelijk ook de uittocht van Sinterklaas werd gevierd. Een woordvoerder van de NPS noemt het idee bespreekbaar, maar dit jaar is nog niet te realiseren omdat de programmering al vast ligt. In Turkije zijn een dode en tientallen gewonden gevallen toen een busje met bijenkorven tegen een vrachtwagen botste. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de badplaats Marmaris. Door de botsing scheurde een aantal korven open. Een grote zwerm bijen viel daarop de inzittenden van de twee wagens aan, maar ook politie en brandweermensen en medische hulpverleners. Met brandslangen en dekens probeerden ze de bijen te verjagen. De autoriteiten riepen uiteindelijk de hulp in van zo'n 50 bijenhouders uit de omgeving. Het duurde meer dan een uur voor alle gewonden konden worden afgevoerd. Dan nog het weer, wolkenvelden en nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droog bij 13 graden.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 sinds eh, de eerste cd wat ze ooit heeft uitgebracht met Papa Don't Preach. Tegenwoordig, eh, overal waar ze komt, eh, zorgt ze voor wat, wat opschudding van... ja, de optredens zouden te erotisch zijn. Misschien heeft ze daarom dit nummer wel gewoon erotica genoemd. En dan heb ik het natuurlijk over Madonna. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Eén of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Nou, net een Amerikaanse productie, nu een Nederlandse productie van de formatie Maytree, de Rhythm and Blues Band. Blues Train to Heaven, zo heet de cd en dit is de titeltrack. I bought myself a ticket, settled down in the waiting room. asked the man time and if the train was coming soon. He said, Boy, are you sure you're waiting for that blue train to heaven? I said, Yes, sir, I'm waiting. I hope's not passing by. I've got my guitar with me to get some lessons in that train. Tell me, please. Oh, please, is this that Mississippi Waters and Johnny Hooker too. Robert Johnson, Stevie Ray, oh Bill Monroe, Parker White, Albert King. We don't forget him, yeah. Memphis Slim, Johnny Cash, oh Lord, you know them all because they are all in that blue strain to heaven. miss that blue strange heaven. nog een eh, Nederlandse productie hier voor mijn neus liggen. En dat is de dame Susie Dexter on the Moon, zo heet haar cd, bracht hem uit in 2006. Eh, en als je goed luistert, dan zou je bijna zeggen, dit is een Amerikaanse productie. Dit schreef ze samen met Desmond Guy. Yeah, smells sweet, June on my opting out hem hoort, dan zou je meteen mee, bij jezelf denken van... hey, is dit Loris P? Nee, dit is niet Loris P. Dit is Susie Dexter. Last night I dreamed about Jenny. She was flying. Flying away in her colorful shelter. shelter of love. There's a new morning there with an everlasting song given by the wind. There's a new smiling now when you see our tears from where you are. Maybe you'd like to dry them or make them warm. Step by step, just pass along. Feel the magic of your song, and your hand will never, never wave goodbye. Jenny, your hand so soft and sweet still feel the rhythm of your heartbeat, and suddenly it's like your hand is touching mine. Walk with me just like we did. Talk with me, then I won't be sad. I won't. There's a new morning there with an everlasting song given by the wind. There's a new morning. To our hearts, and then we know for sure that Jenny, there where you are now, there are still flowers growing, waiting for you. written concerning the prodigal sons in the eyes of the strangers, zo heet hun cd. Jenny's New Morning is eh, door hun zelf geschreven en uitgebracht op een cd die zij dus noemde de In the Eye of a Stranger. En dit is ook een singer-songwriter, deze Colin Ray. One boy, one girl. He finally gave in to his friend's girlfriend when she said there's someone you should meet. At a crowded restaurant way across town, he waited impatiently. When she walked in, their eyes met, and they both stared. And right there and then, everyone else disappeared. But one boy, one girl. wildly. To put it mildly, it was love at first sight. He smiled, she smiled. standing there in the front of a little church among their friends and family, repeating those sacred words. The preacher said, Son, kiss your bride, and he raised her veil like the night they met. Time just stood boy, one girl, two hearts beating wildly. To put it mildly, it was love at first sight. in liefde op het eerste gezicht.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 I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy hearted till geniaal gevonden hoor. Dat uh, pingpongtafeltje daar, eh, daarbij gebruiken. Hè? Iedere keer maar dat pingpong, pingpong. En dan prachtig op het ritme.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 Zo wanneer het nooit is Wat een mooi moment. Een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit u vaste luisteraar bent van eh, dit programma, dan weet u dat ik regelmatig op vakantie ga naar Frankrijk. Wat dat betreft ben ik een echte francofiel. En als ik daar dan ben, dan vergeet ik natuurlijk niet om ook platenzaken te bezoeken. Kwam ik eh, deze keer een cd tegen van Michel de Pech. De cd heet Sexa, is dit jaar uitgekomen. J'ai mal je ne sais pas vraiment à qui parler. Ce soir, c'est le grand soir où je vais pouvoir tout déballer. Demain, ça c'est sûr, y en a qui viendront me charrier. Et j'ai mis ma plus belle robe, je me suis fait coiffer. Un exemplaire de solitude, voilà ce que je suis pour ça qu'ils m'ont prise, en plus je me situe vieille. Ce soir, je passe à la télé, j'y vais pas pour pleurer, juste pour la compagnie. Lumière, ça fait rôle, c'est ça. mon soleil et du Je voudrais, c'est vrai, Ja weer leuk om eh, nieuwe liedjes mee te brengen uit Frankrijk. Bluff Live. Wennen aan september. En ik draai het bijna eind september. Dat klopt niet helemaal, hè? Ze koopt haar bloemen zelf. Ze hoopt dat aan de lente aankomt waar Diep van binnen weet ze wel dat ze verwelken in een hand omdraaien. Dat het water troebel wordt, dat ze hun hoofden laten hebben. The color of anything is buried underneath the smell of sunlight. moon that lies beneath hides the bitter truth that drowning in a bed of blooms is better than the lies that slide from singers, the songs that slip their teeth. Rijen vallen verlangt hij naar een spoor. het is wennen aan september, al zo snel. Ze kijken naar elkaar en ze vrijen summer's falling down, and the sun is on the ground, falling upon a pile of photographs. The days flame out in the dark among the ashes. On this calendar go round, I got older in September, and there's no way out. into September and the lights go down and the lights go down veel te vroeg dit jaar call that a mountain? I always heard about the great Atlantic How it humbles you to stand upon its shore So I thought I'd take some time and go and see it Since I had no ties upon me anymore but I wonder what I wasted my time for. You call that an ocean? To me, it's just a pond that's almost dry. If you wanna see an ocean, you should see the tears are leaving make me cry. headed west to see that famous canyon that the Colorado cuts so deep and wide. Thought seeing something lower down than I felt might cheer me up and ease my troubled mind. But I just got disappointed one more time. staring at the Rockies. I heard they reach right up to heaven's door, but they like that little hole see now what I should have seen before. Without her, life holds no wonders anymore. You call that a mountain? It's just Thomas, een man waar we heel veel van gehoord hebben. Maar tegenwoordig niet zo gek veel meer van horen. Een cd'tje eh, uitgebracht op Cardino Records. En daar werden zijn grootste hits eh, opgenomen op deze cd. You Call That a Mountain. And I'm So Lonesome I Could Cry staat erop. Another Somebody Done Somebody Wrong song. I Lost Me. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En bent u liefhebber van de country music? Luister ook eens naar het programma Country Track... via uw eigen favoriete omroep. Please don't talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And if you can't say anything that's nice, it's better not to talk at all, is my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss. I hope that this brings lots of luck to you. And it makes no difference how I carry on. Please don't talk about me when I'm gone. way, I'll go mine. It's best that we do. And here's a kiss. I hope that this brings lots of luck to you. And it makes no difference how I carry on. Please don't talk about me when I'm gone. Please don't talk about me when I'm gone, honey. Though our friendship ceases from now on. And if you can't say anything that's nice, it's better not to talk at all, is my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine, it's best that we do. And here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. And it makes no difference how I carry on, honey. Please don't talk about me when I'm gone. Please don't talk about me when I'm gone. praat niet over mij als ik weg ben. Nou ja, soms dan eh, moet dat toch wel eens gebeuren, hè? Deze dame toert op dit moment door Nederland. Ik heb het over onze zuiderbuur, Dana Winner. merk als ik iets langer met je praat, dat het jou net als die anderen vergaat. Je zelf al voor Een dame die ik al een keer live heb zien optreden en ik was echt onder de indruk hoor. Maar dat was ik van deze man ook en dat is ook een zuiderbuur. Ik heb het over Johan Verminnen. En hij, hij kan nooit meer terug. De liefde voor de muziek zit in zijn bloed. Ik had een radio als versterker en drie milatie die mijn repertoire beperkten tot de blues en 1, 2, 3. En the times they are a-changing, klonk als antwoord in de wind. Voel nu dat mijn hart nog meezingt, als het uit de boxen klinkt. Ik kan nooit meer terug, nooit meer terug. Met wat heb ik nu leren leven. Ik kan nooit meer terug. Nooit meer terug. Zelfs het huis wacht nu op slopers, waar ik in de wolken heb gewoond. En mijn jeugd wacht nu op kopers, op wie belangstelling betoont. En die stad met duizend armen ligt nu braak en bijna plat. Zij die mij zo kon verwarmen, net als jas uit binnenstad. Ik kan nooit meer terug, nooit meer terug. Met wat over is gebleven, heb ik nu leden leven. Ik kan nooit meer terug.